Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Vorig jaar waren er zo'n 80.000 verkeersongelukken, 20% minder dan de jaren ervoor. Uit de cijfers van onder meer de politie en verzekeraars blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers in coronajaar 2020 met maar 10% daalde, naar 19.000. Volgens de politie valt dat te verklaren door het grote aantal fietsers en wandelaars tijdens de lockdown. Boskalis is erin geslaagd een sleepboot met een kabel te verbinden aan het Nederlandse vrachtschip dat op drift raakte voor de Noorse kust. Vanochtend wordt bekeken waar het schip naartoe wordt gesleept. De Eemslift Hendrika kwam in de problemen toen de lading in zwaar weer verschoof. Sommige spoorwerkers worden al zeker tien jaar blootgesteld aan te hoge concentraties van een kankerverwekkende stof. Dat blijkt volgens onderzoeksprogramma Zembla uit vertrouwelijke rapporten van ProRail en spooraannemers. Werkers komen in contact met kwartstof dat vrijkomt uit stenen op de spoorbielzen. ProRail zou verschillende keren zijn geadviseerd de stenen te vervangen. De inspectie SZW zegt tegen Zembla dat er een onderzoek komt. Minister De Jonge moet vandaag op basis van een spoedadvies van de Gezondheidsraad bepalen hoe het verder gaat met het AstraZeneca-vaccin. Alle afspraken van mensen onder de 60 die het vaccin zouden krijgen zijn tot en met vandaag afgezegd. Het Europees Medicijnagentschap concludeerde gisteren dat bloedstollingsproblemen als zeldzame bijwerking kunnen voorkomen. Theo Hiddema wordt eerste Kamerlid namens Forum voor Democratie, zegt hij in NRC. Er is een plek vrijgekomen door het vertrek van een oud-Forum-senator naar de Tweede Kamer. Hiddema trok zich eerder terug als Tweede Kamerlid bij Forum... na de rel over racistische appjes van Forum Jongeren. Ook stopte hij als lijstduwer vanwege de campagne die Forum voerde over het coronabeleid.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 In de reisbranche is vorig jaar een kwart van de banen verdwenen... blijkt uit cijfers van het kenniscentrum Reiswerk. De hardste klappen vielen op de advies- en verkoopafdelingen. Vooral jongere werknemers en mensen met een tijdelijk contract zijn getroffen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast waren gisteravond weer rellen. Pro-Britse jongeren gingen de straat op uit onvrede... over de douanegrens die daarna de brexit is ontstaan met de rest van Groot-Brittannië. Ze staken een bus in brand en bekogelden de politie met steden. En informateur Cenk Willing doet vanaf vandaag een poging om de mislukte verkenning over de vorming van een nieuw kabinet vlot te trekken. Hij plaatst met alle fractieleiders van de 17 politieke partijen in de Tweede Kamer. Het weer nog, zon en wolken vandaag. Het blijft zo goed als droog en het wordt ongeveer 8 graden. good. Oh, yeah. Ooh, you got something I I never felt the way that I do.